De enige overlevende van de vliegram van gisteren. Volgens de ANWB wordt hij in Libië uitstekend verzorgd. Het is nog onduidelijk of Ruben al weet dat zijn ouders en broer het ongeluk niet hebben overleefd. Nabestaanden van de slachtoffers hebben de media opgeroepen hen met rust te laten. Ze zijn boos op enkele media die privéfoto's van internet hebben geplukt en gepubliceerd. Minister Verhagen zegt dat hij tevreden is over de samenwerking met Libië. Hij twijfelt niet aan de kwaliteit van het onderzoek van de crash. Libië krijgt daarbij hulp uit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Nederland en Frankrijk, waar de verongelukte Airbus is gebouwd. In Bangkok zijn verschillende ambassades, waaronder die van Nederland, gesloten. De ongeregeldheden in de thuishoofdstad hoofdstad breiden zich uit in de richting van de wijk waar de ambassades liggen. Bij het geweld is vandaag zeker één betoger om het leven gekomen. Een van de leiders van de demonstranten ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten zijn drie mensen opgepakt in verband met een mislukte aanslag op Times Square in New York. Daar wordt op 1 mei een bomauto gevonden. Twee van de drie arrestanten zijn Pakistanen die geld zouden hebben gegeven aan de hoofdverdachte. Die werd al eerder opgepakt. Het olielek in de Golf van Mexico heeft oliemaatschappij BP al ruim 350 miljoen euro gekost. Het geld ging onder meer naar pogingen om het lek te dichten en de olievlek in te dammen. Ook hebben de Amerikaanse kuststaten die door de olie worden bedreigd geld gekregen. De olie begon in zee te stromen toen een booreiland vorige maand zonk na een explosie. Een zelfportret van Andy Warhol heeft op een veiling in New York bijna 26 miljoen euro opgebracht. Van tevoren was de waarde geschat op 8 tot 12 miljoen. Warhol maakte het zelfportret in 1986, een jaar voor zijn dood. Wie het heeft gekocht is niet bekend. Het weer. voor een koude nacht met kans op vorst aan de grond.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 Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM. alongside Bob Sinclair, the loveless Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. to me how she don't want to lose me. Your sweet talk and she starts to do me.